Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Teleurstelling bij de familie van Dani van 14. Die jongen werd vorig jaar doodgestoken vlakbij zijn school in Hoorn in Noord-Holland... na een ruzie over een broek. De dader is 17 en krijgt nu 14 maanden cel plus jeugd-TBS. Maar die straf valt een half jaar lager uit omdat hij verstandelijk beperkt is. En de zus van Dani snapt daar helemaal niks van. 14 maanden, dat zou betekenen dat hij nog maar 6 maanden eh, binnen de jeugddetentie hoeft te zitten... Want acht maanden zit hij volgens mij al ongeveer, dus dat zal eraf gaan. Ik vind het gewoon veel te weinig. Het zal nooit meer worden hoe het was. Mijn broertje ontbreekt. De rechtbank zegt dat die straf juist korter is geworden... omdat de verdachte dan sneller kan worden geholpen. Artis gaat waarschijnlijk afscheid nemen van alle chimpansees. De dierentuin is met collega-parken aan het praten over het overnemen van de dieren. Bezoeker Esme baalt enorm, want ze is samen met anderen een handtekeningactie gestart nu... om die chimpansees in Artis te houden. Je kan mij niet wijsmaken dat er geen ruimte is. Waar een deel is, is een weg. Je kan ook voor chimpansees in de hoogte bouwen. Er zijn genoeg opties. Maar volgens Artis moeten die apen een groter verblijf krijgen... waar ze in de toekomst ook in kunnen uitbreiden. En in de dierentuin in Amsterdam kan dat niet. De Italiaanse politie is wat verder gekomen in het onderzoek naar de Colosseumkrasser in Rome. Een man kraste vorige week namen op het superoude gebouw waar vroeger gladiatorgevechten werden gehouden. De politie denkt nu dat het gaat om een Britse toerist. En ze beloofden eerder al dat ze hem gaan opsporen en gaan straffen. En dan nog een slim idee van de conciërge van een school in Amsterdam. Eh, hij heeft bedacht dat je nu eh, blikjes en flesjes kan inleveren bij hem. In ruil voor een koekje. Ja, geen statiegeld, maar een koekje dus. Alles om te voorkomen dat die blikjes gaan rondslingeren op het schoolplein. Ja, die actie die loopt hartstikke goed. Oh ja hoor, daar heb je ze weer. Nou, wat wil je? Um, wil deze. Deze? Ja, ik Maar ja, krijgen die kinderen nu maar weer eens aan iets gezonds. Ik zat ook te denken van ja, misschien moet ik wat, wat uh, snoepfruit of zo. Of, of in ieder geval een appeltjes of een, of, een, of een wortel. Maar ja, goed, als ik daar van koekjes naar wortels, ik weet het niet. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond is het bewolkt en valt er zo nu en dan een plens regen. Vannacht is het nog een graad of 15.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 Guess that's why I had to steal that car. He told me not to smoke it, but I did, and it took me far away. Yeah, I turned out to be hell my mama ever raised. I into Atlanta, drunk and almost out of gas. Yeah, I had to get some money Dat waren Daryl Singletary en Johnny Paycheck. En I'm the only hell my mama raised. Hartelijk welkom weer bij de National Radio Show. Want we zijn weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. Kruip lekker bij die speaker of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist zit weer bomvol. Zoals gewoonlijk is de tweede nummer in de show bluegrass. Dus gaan we nu naartoe. Woodbox Heroes en Made Up My Mind. takes courage to be lonesome When that feeling is brand new Away from the noise out on your own, son No bellwether out there guiding you It takes patience and some hard work Winding down that river deep inside Before you realize that the truth hurts might be the only truth surrounded by a world full of lies of every size. Oh, but I've made up my mind. Ain't nothing I can change except the way I live my life. So I pull my head out of the rain, set my sight on that blue sky, breaking up ahead. claims on every line. Motion pictures lighting up black mirrors, producing an illusion of real time. The whole world spinning in a big wheel, spiders sucking blood out of the facts. All the proof is plain to see. Hell, yeah, trail of breadcrumbs lead in the darkness, where all of them combine amalgamation that made up my mind. Oh, but I've made up my mind. Ain't nothing I can change except the way I live my life. I pull my head out of the rain, set my sight on that blue sky, breaking up ahead. hit my side on that gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Australië voor muziek van Kylie Jane. Ze deed in 2016 mee aan The Voice in Australië. En later dat jaar bracht ze al haar eerste album uit. Begin dit jaar zette ze haar eerste stappen in de countrymuziek. En ze heeft een nieuwe single uit die ze zelf even aankondigt. Hey guys, it's Kylie Jane, and you're listening to my new single, Leave the Party Early. The dance floor is filling in, sounds like the band's about to kick into Don't Stop Believing. Yeah, I'm lightly buzzed, but that's not nearly enough to stop me thinking Baby, get that red wine out. I wanna taste that velvet and spice. Lee Jane en haar nieuwste single Leave the Party Early. Nou, wij gaan nog lang niet weg, want we hebben nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals de volgende van Texas Hill, dit is Neon Hard. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. She's deja vu, dressed in blue. I know what I'll probably do. Pull up in that bar stool. next to her A different name, same old game See if somehow my luck has changed And even if I go down in flames, let okay with me and my neon heart place of mine, baby, I don't best in country music from the past to the present. nummer van Alice hou was dat. Je hoorde van het album Circumstance Somebody's New Lover Now. Het spreekwoord water onder de brug betekent zowel als wat gebeurd is, is gebeurd. Brooks en Dunn maakten daar in 1994 hun eigen versie van met Whiskey Under the Bridge. There's not a heart, ain't been broken, or alive. that ain't been spoken A shattered dream that brand new love can't fix I've been burned, I've been cheated But this whole heart's still beating Ain't no big deal, it's just whiskey this old heart still beating. Ain't no big deal. It's just whiskey